Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rusland zijn meer dan 3000 mensen opgepakt bij demonstraties. In heel het land gingen mensen de straat op. In de grote steden eisen de demonstranten dat oppositieleider Navalny wordt vrijgelaten. Die zit, sinds hij hersteld is van een vergiftiging en terug is in Rusland, in de gevangenis. In kleinere plaatsen demonstreren mensen vooral omdat ze het beleid van president Poetin zat zijn. Veel mensen zijn door de coronacrisis een deel van hun inkomen verloren of ze krijgen een lager pensioen. Poetin is een dief, roepen de demonstranten. Vorig weekend werden er ook al zo'n 4000 Russen bij protesten opgepakt. PSV is zo net onderuit gegaan tegen Feyenoord. Deze verslaggever van de lokale omroep van Eindhoven had het niet echt naar zijn zin in de Kuip. Een eh, pijnlijke, pijnlijke, pijnlijke middag. En zo hebben we er al zoveel gehad hier in eh, Rotterdam. 3-1 is uiteindelijk eh, de eindstand. Door het verlies van PSV kan Ajax zijn voorsprong op de ranglijst uitbouwen. Als ze winnen van AZ. Die wedstrijd is net begonnen. Oranje boven in Oostende. In die Belgische plek was dit weekend het WK veldrijden op een loodzwaar parcours. En Mathieu van der Poel won net bij de mannen. Zijn grootste tegenstander, Wout van Aert, krijgt pech. Oh, een lekker band voor Wout van Aert voor. Oh, lekker band je hebt voor. gelijk. Lekker, band, Wout van Aert. Oh, oh dat heeft hij gezien. Dat heeft hij gezien. Ja, daardoor komt hij zo snel terug. Nederland neemt vier gouden medailles mee naar huis. Gisteren won Lucinda Brand al bij de vrouwen. En ook bij de belofte waren er Nederlandse winnaars. Op verschillende plekken kon worden geschaatst vandaag. En dan niet op sloten of meren, maar wel op deze ondergelopen polder in Friesland bijvoorbeeld. We staan op de Riepsterkste polder. Ik heb de schaatsen aan. Het is een prachtige mooie witte wereld en eh, ja, dan eh, wil je graag even schaatsen. In de Achterhoek in Winterswijk werden de eerste rondjes geschaatst op een ondergespoten skierbaan. Fantastisch, jongens. Ik heb uh, drie Elfstedentochten gereden. Eh, twee legaal, één illegaal. Maar dit is het toch helemaal, hè? Vannacht was de koudste nacht in twee jaar tijd. In het noorden vroor het 8,5 graden. Komende nacht vriest het een paar graden minder. En dan het weer. Morgen is het bewolkt en hier en daar valt wat regen of natte sneeuw. Het wordt maximaal 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen staat 3 kilometer.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 You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. Sit on my life, want my heart to be breaking, breaking. No, I'm happy and you hate it, hate it. Oh, and I'm not asking you to let it go, but you pretend yourself.